11 uur. Dielketeertstra met het NOS-journaal. Per kogels zijn in de Egyptische hoofdstad Cairo betogers uiteengedreven. Duizenden mensen protesteerden tegen de uitspraak van een rechtbank eerder vandaag. Die besloot oud-president Mubarak niet te vervolgen... voor medeplichtigheid aan moord op demonstranten... tijdens de volksopstand in 2011. De Belgische zanger Luc de Vos is onverwacht overleden. Hij was zanger van de band Gorky... De Vlaamse popgroep is in Nederland vooral bekend van de hit Mia uit 1992. In België wordt het lied gezien als een klassieker. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Luc de Vos was 52 jaar. Nicolas Sarkozy is officieel teruggekeerd in de Franse politiek. De voormalige president is gekozen tot nieuwe leider van de centrumrechtse partij UMP. Hij kreeg ruim 64 van de stemmen. Zijn tegenstanders waren een ex-minister van Landbouw en een parlementslid. Sarkozy wil in 2017 opnieuw president worden. In Tilburg staat een leegstaande sporthal in brand. Mensen die in de buurt wonen krijgen vanwege de rookontwikkeling het advies ramen en deuren dicht te houden. De sporthal zou binnenkort worden gesloopt en is niet meer te redden. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. In Amerikaanse stad Ferguson zijn ongeveer 100 demonstranten begonnen aan een zevendaagse protestmars. Ze zijn boos dat een blanke politieman niet wordt vervolgd voor het doodschieten van een zwarte jongen. Ze vinden dat de zwarte bevolking onrecht wordt aangedaan en willen daarom 180 kilometer afleggen. In de eredivisie heeft AZ gewonnen van Cambuur. Het werd 2-0 in Leeuwarden. FC Utrecht won eenvoudig van NAC Breda. Het werd 5-1. Herakles won voor het derde jaar op rij het uitduel tegen Heerenveen. 1-0 werd het. En Vitesse Go Ahead Eagles speelde gelijk. Het werd 2-2. Het weer. Vannacht gaat het licht vriezen. En is er kans op enkele mistbanken. Morgen periode met zon. Vrijwel overal droog en het wordt 2 tot 6 graden.